Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland had in juni enkele dagen in een sloot gelegen... wat het vaststellen van de doodsoorzaak bemoeilijkt. Volgens het Forensisch Instituut kan het zowel een natuurlijke als een onnatuurlijke dood zijn. De politie heeft een man van 39 opgepakt... die vannacht in Amsterdam een 19-jarige man zou hebben doodgeschoten... vlakbij het Scheepvaartmuseum. De recherche heeft een vermoeden van de achtergrond van de schietpartij... maar wil daar nog niets over zeggen. Huurders in slecht geïsoleerde woningen worden het meest geraakt door de verhoging van de energiebelasting, zegt de Woonbond. Het kabinet verhoogt de belasting op gas, maar verwacht dat huishoudens daar weinig van zullen merken, omdat de komende jaren meer energiezuinige apparaten worden gebruikt en woningen beter worden geïsoleerd. Maar als corporaties of huisbazen niets doen, betalen huurders de rekening. Interpol heeft bij een grote actie in Afrika 500 slachtoffers van mensenhandel gered. Onder hen waren meer dan 200 kinderen. Veertig mensen zijn opgepakt voor mensenhandel en dwangarbeid. De politie greep tegelijkertijd in in Tjaad, Mali, Mauritanië, Niger en Senegal. De Braziliaanse voetballer Robinho is in Italië bij Verstek veroordeeld tot negen jaar cel voor een groepsverkrachting. De voetballer, die destijds uitkwam voor AC Milan, zou zich in januari 2013 in Milaan met vijf andere mannen in een nachtclub hebben vergrepen aan een Albanese vrouw. Ook Vitesse is uitgeschakeld in de Europa League. Tegen Lazio Roma werd het 1-1, maar daar hadden de Arnhemmers niets aan... doordat Lyon won van Zulte Waregem. Er spelen nu na de winterstop geen Nederlandse clubs meer in Europees verband.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 A en B-kant van From Me To You. From Me To You was nummer 88 en het was een gezamenlijke compositie van John en Paul... En de inspiratie kwam van de brievensectie van het blad New Musical Express... en dat heette From You to Us. Oh en ze schreven het nummer in de bus tijdens een Engelse tour met Roy Orbison en Helen Shapiro. Kijk, dat zijn nou de wetenswaardigheden die we graag willen weten. Weetjes. En het is ook zo leuk dat dit nummer is dat op eh, geen enkele LP staat. Nee, alleen eh, de Past Masters. Alleen Past Masters, maar die zijn natuurlijk al lang na het uiteengaan van de Beatles uitgebracht. En dat zijn twee, twee LP's of CD's, nou je wil. Waar alle dingen op staan die niet op LP's voorkwamen. Want men hanteerde toen wel het standpunt van eh, singeltjes niet op, op, de, op de plaat, op de LP. Nee, Alleen, alleen bij Please Please Me konden ze niet anders. Nee, en Love Me Do ook niet. Nee. <laughs> maar goed, dat, ze hebben het eh, vrij lang volgehaald. Goed, eh, we gaan naar de volgende. En ehm, dat is een van de liedjes van het album ehm, Beatles, for Sale. Ja. En het, nummer, was eigenlijk bedoeld om als single te worden uitgebracht. Maar toen kwam John met I Feel Fine. En eh, Paul zei later dat I'm a loser. En het later te horen Nowhere Man waarschijnlijk uh, hulpkreten waren van John. Dat Num geloof ik ook, ja. Nummer 87 trouwens. Oké. Okay. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost. There is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't Zo, die is snel afgelopen. <laughs> Korte liedjes. Ja, vroeger waren het wat kortere liedjes dan tegenwoordig. Maar dat was nummer 87 dus. Ja. Yep. Daar, daar zijn we het over eens, hè? Daar zijn we het over eens. Gaan we naar 86. En dat is weer een bekantje van hun allereerste single Love Me Do. En dan hebben we het natuurlijk over PS I Love You. En dat komt ook voor op het album Please Please Me. En het nummer, dat mocht van technicus Ron Richards geen a worden... omdat er al een nummer bestond met die titel. In die tijd was dat nog zo. Als je een titel had, dan mocht er niet een ander nummer ook zo heten... en als single worden uitgebracht. Maar ja, goed. Hij haalde in ieder geval de inspiratie uit een brief... zoals bij Paperback Writer. Nummer 86. P.S. I love you. nou leuk? Dat, is nou zo leuk, hè? Ja, dat je dat even zegt zo. P.S. I Love You. Een van de nou, liedjes die eh, in de tijd in elkaar werden geknutseld op eh, Twenty 20 Fortlin Road in eh, Liverpool. Waar Paul McCartney woonde en waar zij regelmatig, John en hij, de liedjes schreven. En dat vooral ook wel omdat Paul eigenlijk bij John thuis <laughs> niet zo erg welkom was. Want zijn tante Mimi vond dat maar niks, dat bandje. Nee, tante Mimi was wat dat betreft wat redelijk strikt. Ja, die vond dat maar niks. Goed, eh, we gaan nu een grote sprong in de tijd maken. Want dit was 1962 en we gaan nu vijf jaar verderop. Naar eh, de Magical Mystery Tour. Ja. Nummer 85. Nummer 85. En ook hier zijn ze het niet helemaal eens wie nu het merendeel van de zong geschreven heeft. Maar John zei dat het concept van Paul was. Hm. Het is in ieder geval een drugs gerelateerd nummer. Roll Up, Roll Up is het drive van een joint... En een Magical Mystery Tour is waiting to take you away. Dan ben je eigenlijk al aan het trippen. Ja, maar dat was een leuke film om te zien. Hij is onlangs toen nog weer een keer opnieuw uitgebracht. Eh, opnieuw, eh, digitaal geremasterd, zoals dat allemaal heet. Ah, Ik heb hem toen gezien eh, bij de Melkweg in Amsterdam. De, de remastered versie was echt geweldig. En eh, die bus, hè, die bus waar die, waar die, in die film, die rijdt dus in Liverpool nog steeds nog Nog steeds? Ja. Ah, oké. Ja. Als je naar Liverpool gaat en je, eh, kun je dus bij eh, de uh, Beatle Experience, dat is het museum aan de Albert Docks. Nou, ik zal je vertellen, ik heb waarschijnlijk in die bus gezeten. Dat zou kunnen, want dat is namelijk een, een officiële tour door Liverpool. Ja. Met die bus. En dan kom je ook langs de Strawberry Fields en ja, Man Love Avenue en zo. Ja, precies. Penny Lane. Ja, en, dat klopt. Nou, dat is dus die bus. Ah, oké. Okay. Was die bus? Ah, dat heeft hij dus niet vermeld, hè, die chauffeur. De film eh, was bedoeld voor televisie. Zo werd hij ook aangekondigd. color film voor television. Alleen, <laughs> er was nog geen kleurentelevisie nee. toen. Dus hij werd uitgezonden, als ik het goed heb, op eh, tweede kerstdag 1968. En... Ehm, eh, dat was een van de allereerste keren trouwens dat ze heel erg veel kritiek kregen, de Beatles. Ja. Maar, dat waren ze niet gewend. Nee, ze vonden het eigenlijk, de mensen vonden het eigenlijk niet. Nee, ik zet de Sea of Monsters even aan ondertussen. Ja. <laughs> Past er wel bij. Ja, ja, ze kregen er inderdaad erg veel kritiek op. En eh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem dus paar, eh, vorig jaar, of twee tegen, weet ik al niet meer precies. Heb ik hem toen eh, opnieuw gezien, die geremasterde versie dan in de Melkweg in Amsterdam. Ja. Ik vond hem wel leuk. Ik vind hem heel erg grappig. Ja. Ik, heb, ik, heb, hem op DVD, maar hij is erg grappig hoor. Ja, ik denk dat mensen, dat de humor die erin zit, dat de mensen daar toen nog niet, niet eh, rijp voor waren. op dat punt waren ze hun tijd ver vooruit. Ja, want eh, ze zijn natuurlijk ook een van de grote inspiratoren van Monty, Python. Hè? Ja, ja, zeker weten. hey, ik heb weer een origineeltje van een nummer. nummer 84. Nummer 84, dat eh, voorkomt op de eerste LP, Please Please Me. Maar ik heb even het, origineel uh, erbij gezocht. Van Arthur Alexander. Precies. Kijk, nou dan zet ik deze even uit. Oh, rustig. <laughs> Oh, oké. Komt hij nog even? Ja, komt hij. Oké. heerlijke muziek van eh, de heren John, Paul, George en, Ringo. Jawel. En, uh, ja, ja, nee, ga, ga rustig. Je, nee, <laughs> nee, nee, ja, wou het wat zeggen. Nee, nee, ga nou. Oké, oké, nee, want ik ben alweer toe aan 83, hè? Ja, ja. Kan dat? Ja. Heb je zo'n idee? Ja. Nou, 83, dat wordt dus You Won't See Me van uh, eh, LP Rubber een compositie van Paul. En dat gaat over zijn relatie met Jane Asher. Zij negeerde hem totaal en beantwoordde zijn telefoontjes niet. Het was trouwens ook nog een bijzondere opdracht om drie nummers nog voor Rubber Soul op te nemen... omdat deadline eigenlijk al voorbij was. Ja. En You Won't See Me is daarom ook in twee takes opgenomen. Weet, je, weet je, dat ook weer? Ja, weet ik dat ook weer. <laughs> Weet wat zo leuk was? Rubber Soul was wel het eerste album dat je eigenlijk echt kon begonnen te merken... dat de heren eh, hun... en live repertoire begonnen te vergeten. Hè? Dus, eh, de, het werd allemaal steeds mooier en steeds beter. Het is eigenlijk een, een eh, klassiek album geworden die later eh, Brian Wilson, Wilson ja. geïnspireerd heeft. Voor, om, om ook de Beach Boys wat, wat andere dingen dan die surfliedjes te gaan laten zingen. Nou, dat is ook gelukt, mogen we zeggen. dat is ook gelukt. Ja. Dus, eh, de, want dat, dat Brian Wilson voor het eerst Rubber Soul hoorde... was hij helemaal flabbergasted. Hij denkt, jee, hoe moeten we daar overheen? Ja. En eh, toen kwam hij dus met Pet Sounds... en daarna kwamen de Beatles weer met Sgt. Pepper. Nou <laughs> leuk als die gasten elkaar zo uh, eh, kruisbestuiven, zeg maar. You Won't See Me. Nummer 83. Hij doet het weer niet. Hoor. Doet hij het weer niet? Zal ik die voor mij maar even doen? Ja, doe die voor jou maar ah, Oké, you want see me. Die computer van mij, jongen. Komt-ie? Ja. Oh, sorry, doe even opnieuw. Want ik, het, het wordt chaos. Even overnieuw. Ja, kom, kom niet door de drank, hoor. <laughs> vergeleken worden. <laughs> nou, dat is niet te geloven. Ik, oh. zei net tegen ze van... Eh, wij, vinden zelf meer eh, Waldorf en Stedtler. Ja. Maar ja, wie, zijn wij? <laughs> ja, precies. Waar hebben wij nou verstand van? ja, alleen even de Beatles. Precies. Dat wel. Volgende nummer wat wij gaan draaien. Nummer 82 is dat dan, 83 neem ik wel. Oh, 82, eh, nee, je hebt ja, gelijk. Oh. Volkomen gelijk. Ja, nee. Het zal de drank wel zijn. Het zal de drank wel zijn. <laughs> Denkt iedereen dat we hier op bier. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Eén bok nog Niet, nog niet in ieder geval. Eén één bok Kom zeg. Nog niet eens. Nog niet, nog niet eens. eens. halve. halve. Eh, we gaan naar eh, Good Day Sunshine. Yep. En dat komt van het album Revolver. En er werd eh, geïnspireerd... Paul heeft het geschreven en die werd geïnspireerd... door het, door het nummer Daydream van The Love Spoonful. En de heer Leonard Bernstein, bekend dirigent... complimenteerde de groep met de fraaie structuur van het nummer Good Day Sunshine. Op de plaat zijn alleen Paul met piano en bas, Ringo op drums en George Martin eh, op piano solo te horen. De background vocals die zijn van John en George. Good Day Sunshine. need to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good I feel... in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. toch wel een van die liedjes die ze nooit uh, zelf uh, live gespeeld hebben, denk ik. Want uh, nou ja, dat, dat was natuurlijk bijna niet te doen. En je moet hem even voorpraten Het volgende nummer, dat, die computer doet weer daar. Dus, <laughs> maar ik ga, vertel jij wat even wat over het volgende nummer. nummer 81, en dat is Octopus's Garden. En dat heb ik vanmiddag in mijn eigen programma ook gedraaid. En toen zei ik al, als je informatie daarover wil horen... Dan moet je even luisteren tussen 10 en eh, nou, tot we klaar zijn. Op 81 dus Octopus's Garden, een compositie van Richard Starkey... ook bekend onder de naam Ringo Starr. En hij zong het ook zelf op de LP Abbey Road. Het idee kwam op bij Ringo toen hij op de boot van Peter Sellers zat. Ze waren een stukje aan het varen en uh, Peter vroeg wat hij wilde eten. En toen zei Ringo fish and chips... Maar dat was het natuurlijk niet. En daarom kreeg hij squid, oftewel inktvis. Vandaar Octopus's Garden. En voor de liefhebbers, de Muppets zingen het ook. Uh, nou hebben wij onszelf net al vergeleken met Walter Stadler. <laughs> Maar <laughs> wij, zingen het niet. Nee, maar we gaan wel even naar een stukje demo luisteren. Hé, hey, kijk. I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Eh, wat mis je nou hier? Ja, de koortjes en zo, de, de stemmetjes van de andere heren. Overigens eh, is het verhaal van Ringo natuurlijk wel leuk. Ik hoorde het laatst een interview met hem. Uh, hij zegt, ik kwam altijd wel met een ideetje voor een liedje, maar ik kon het nooit afmaken. En dan hadden altijd de andere heren wel weer een idee om het, nou ja, om het dan toch uiteindelijk tot een complete song te laten worden. Goed, we gaan nu luisteren naar de originele. studio origineel. Ja, ja. an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. is gotten in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Mrs. Garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Ja, geschreven dus door eh, Ringo Starr van het album Abbey Road. Dat, uh, ja, dat was hem, toch? Abbey Road. Precies, ja, zeker. zeker. Ja, Oké, nou. Um, en eh, helemaal in zijn vocale bereik, hè? Ja. Waarschijnlijk omdat hij het zelf heeft geschreven. <coughs> Pardon, neem me niet kwalijk. Gaan we, gaan we naar een volgend uh, nummer, denk je? Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's only try and understand. There is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just want to dance with you all night. In this world, there's nothing I would rather do. Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. Oh! If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world, there's nothing I would rather do. Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you. Oh is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world, there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. I'm happy to dance with you Nummer, nummer 80. Nummer 80, zijn we daar al? Ja, daar zijn we al. Jee, we gaan hard. Van het album Hard Day's Night en de lead vocal, dat was van George. En John en Paul schreven het speciaal voor hem om te zingen... om zijn zelfvertrouwen wat op te krikken. Oh. Dat had hij blijkbaar nodig. Ja, denk het. Eh, volgende nummer alweer. Eh, heb je er nou iets eh, bijzonders van? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het volgende nummer niet. Oké, komt van het eh, White Album, of zoals het ook heet, The Beatles. Ja. Het dubbel, LP Birthday, compositie van John en Paul. Het nummer werd geschreven en opgenomen, opgenomen op 18 september 1968. Patty Harrison, toen nog echtgenote van George... en Yoko Ono verzorgden de backing vocals... en zij verzorgden samen met Mel Evans het handgeklap... als je je afvroeg wie zou dat nou zijn... Nou, dat waren zij dus. Ehm, hier komt hij. March of the Meanies, heb je daar wat aan? Hè? Tuurlijk. <laughs> We hebben vooral wat aan, toch? Gaat <laughs> hartstikke goed. Oké. Goed, ja. Ik heb hem eh, wel eh, live ook horen spelen, Paul McCartney natuurlijk. Ja, uiteraard. Want, eh, In Moskou ook trouwens. Ja. Ja. Deed hij het ook. Ja. Geweldig. Van het album... Uh, White Album. De White Album. En die viert vandaag zijn 49ste verjaardag. Alsjeblieft. Ja. 23 november was dat. 68. Is trouwens 68, eh, ja. En, en eh, dat was een album waar eigenlijk ja, de, de split al aangekondigd werd. Hè? Ja, de meeste composities waren van, eh, niet van de jongens samen meer, zeg nee, maar. Nee, maar ook Ringo was er een tijdje uit, hè? Ja. Ja, Ringo is daarom bijvoorbeeld... heeft Paul McCartney een, een aantal nummers heeft hij gedrumd... Eh, maar uiteindelijk, uh, Ringo is gewoon een paar dagen weg geweest. Ja. En eh, toen hij weer terugkwam, hadden ze de hele studio met bloemen gezien. <laughs> Ja. dat is een leuk verhaal. Goed, we gaan naar nummer 79. 78. 78. Yellow Submarine van de LP Revolver. Compositie van Paul. Heb je een, een promootje of zo? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, hoop dat hij doet. Oké. Ik hoop dat die doet. Ja, nou, anders, doe Meestal, anders doe jij het. Kan Ja, doe jij maar. <laughs> In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we sailed submarine. We all. heb je dan ineens een herinnering bij? Eh, ik vind het eigenlijk <laughs> een van de minste, een van de minste Beatle nummers dit, als ik eerlijk ben. Maar <laughs> ik heb daar toch een hele mooie herinnering aan. Eh, weet je wat? Vertel. Nou, dat was... Oh. Want toen was ik nog sportief. Althans, ik deed mij zo voor. En <laughs> ik liep toen mee in de, in de, met de, met de strandzesdaagse van, van Hoek van Holland naar Den Helder. Wauw. En ik had toen zo'n klein transistorradiootje die toen net in zwang waren, zou ik maar zeggen. Zo'n six transistor. Dat had wel zes transistors, dat ding. Wow. Ja. <laughs> ik moet je zeggen, dit nummer liep lekker. Nou, het tempo is goed. Ja, tempo is, goed. tempo is, goed. Dus dat liep hartstikke lekker. En, dan had je Veronica natuurlijk op strand. Nou ja, en dan hoorde je dit. Dan ging het toch eh, wat vlotter. Ja, dus... Goeie herinnering leuke herinnering. Het was, nog, mooi, weer ook. Dat weet je wat nou zo leuk was? Nou? Paul die lag in bed toen hij het idee kreeg voor dit nummer. Oh. En dat heb ik ook wel eens. Lig ik in bed en heb ik ook een idee... hé, hey, ik moet morgen boodschappen doen. Ik krijg nooit een idee voor een lied. Nee. Heel gek. Nee, ik ook niet. nee. <laughs> nou ja, bij jou zou ik het me nog kunnen voorstellen. Ja. <laughs> Als muzikant, zeg maar. Ja, oké. Maar nee. Maar goed, dat heb ik dus niet. Uh, Yellow Submarine. En ehm, ehm, we gaan verder met eh, nummer van... 77. ja. En dit is een B-kantje. Ja. En het komt van eh, de bekant van Can't Buy Me Love. En je kan hem ook vinden op het album, eh, album A Hard Day's Night. Het intro werd geschreven door George Harrison. En toen eh, Tom Petty later aan hem vroeg hoe hij dat gedaan had... toen zei George, ja, ik stond in de studio en ik dacht, ik moet toch wat doen. Nou, zo is het gekomen. You can't do that. got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that. You Can Do That. U kunt het terugvinden op het album A Hard Day's Night. Daar kunt u het helemaal op terugvinden. En natuurlijk eh, inderdaad wat jij zei als B-kantje. B-kantje van Can't Barbie Love. Ja, het volgende liedje, nummer 76 dan, zeker? Ja, ja, ja. Ja, hou ik het goed bij, of niet? Ja, ja heel goed. Het volgende nummer, dat eh, is waarschijnlijk, heeft Paul denk ik geschreven. Zet, met... die schuif van, eh, van de... Oh ja, tuurlijk. <laughs> ja. Je moet ook zoveel tegelijk doen, Ik word er niet goed. maar goed. <clears throat> Eh, wat wou ik nou zeggen? Ja, ja, het, volgende liedje heeft Paul wel min of meer geschreven met Vets Domino in zijn achterhoofd. Ja, maar je had het net over die bus. Ja. In Liverpool. Ja. En toen ik in die busrit, eh, met die busrit bezig was, toen zei die chauffeur... het eh, nummer eh, Lady Madonna... dat heeft Paul min of meer geleend, het intro in ieder geval... van de Bad Penny Blues van Humphrey Littleton. Ja. En dat klopt helemaal. Ja? Dat klopt helemaal. Oh, dan moeten we die even opzoeken. Ja, dat ga ik zo, ga het zo even doen. Ja. ik ga het zo even, doen. Maar dan moet je even wachten dat deze klaar is. Ja. Ja, zal ik hem dan eerst maar draaien? Draai hem eerst maar, dan ga ik hem wel opzoeken. Ik hoop dat hij het doet. Ja, hij doet het. Lady Madonna. Ja, en je hebt hem, En zoals ik al zei, dat, eh, de intro had hij geleend van eh, Bad Penny Blues van Humphrey Littleton. En hier komt hij. Ja, laat orde, dan. Komt hij. Daar ben ik wel benieuwd naar dan. Het ritme is ook precies hetzelfde, hè? Ja, het melodietje niet helemaal. Maar... Nee, maar eh, het introotje, dat lijkt er echt sprekend op. Maar ja, eh, beter goed gepikt dan slecht gepikt. Ja, zo is dat. Zo is dat. <laughs> Ja, ik bedoel, eh, laten we dat even eerlijk wezen. Beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd. Vind ik wel. Eh, dat moet je wel... in ieder geval, het was Lady Madonna. Hoe je het ook wint of keert. Hoe je het ook keert, het was Lady Madonna. Zo is dat. En het volgende met Bart, hoe heet dat? Drive My Car. Oh, heb jij een auto bij dan? <laughs> ik wel, ja. <laughs> ik, niet. nou goed. Openingsnummer van het album... Ehm, Rubber Soul. Ja, precies. Uit 1965. En eh, Paul die ging naar John's huis met de compositie. Maar hij wist dat de tekst van geen kant klopte. En John was het daar volledig mee eens. Zoals hij zei, crap and too soft. Ja. Ze hebben er samen aan gewerkt en het was niet makkelijk... maar ze kwamen er na een behoorlijk lange tijd wel uit. Ja. En het eh, aardige weetje is dat Paul zei dat de uitdrukking... drive my car een blues-eufemisme was voor seks. <laughs> Weet je dat ook weer, uh, Ruud? Pot, weet ik nog niet. <laughs> Weet je dus als ik, morgen, als ik morgen tegen Angela zeg van Drive My car, dan... Uh, Oké. Okay. <laughs> nou, gezellig. Ze is te luisteren. Ja, <laughs> ik weet het niet. Zo ja, dan weet ze het nu. She said, baby, can't you see? zeg je wel tegen je vrouw van... Drive my car. my car. Dan zit je helemaal goed. Goed, we hebben nog één eh, liedje te gaan. Eh, dit eh, tweede uur alweer. Ja, We gaan er een speer doorheen. Gaat hard, hè? Gaat hard, hè? Maar nummer, wel leuk. Nummer 74 trouwens. Ja. nummer overigens waarbij <clears throat> nou ja, maar twee Beatles aanwezig waren. Want dat liedje is geheel en al opgenomen door John en Paul samen. Ringo was er niet bij en George was er ook niet bij. Eh, Paul speelde alle instrumenten. Alleen de ritmegitaar deed John. Eh, de piano, de leadgitaar, de bas en de drums. Was allemaal Paul. En toen waren ze, ze waren bezig met opnemen. En toen eh, zei John... Nee, Paul speelde de drums. En John die zei van... een beetje sneller Ringo. Ja. En Paul die zei toen... Oké George. <laughs> Ballad of John en Yoko.